Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Sony Pictures is vorige week gehackt. Het filmbedrijf dat in Californië is gevestigd had daardoor grote computerproblemen en zeker vijf films die nog niet uit waren zijn sindsdien al illegaal via internet te downloaden. Of dat een direct gevolg is van de hack is niet duidelijk. De FBI onderzoekt het. De hack ging op 24 november in. Het e-mailsysteem van Sony ging plat en ook andere interne systemen werkten niet meer. NBC meldt dat ook wordt onderzocht of Noord-Korea betrokken is. Er zijn speculaties dat de cyberattack te maken heeft met de film The Interview, een komedie over een poging van de CIA om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. De film komt op 25 december uit. Noord-Korea heeft daarover al gezegd dat de film de wanhoop van de Amerikaanse samenleving aantoont. Door een sein- en wisselstoring zijn in en rond Rotterdam vijf treinen met in totaal zo'n 200 inzittenden gestrand. NS heeft bussen besteld om gestrande reizigers thuis te krijgen, maar dat duurt nog even omdat het zo laat niet eenvoudig is om chauffeurs en materieel te vinden. De bussen halen daarna ook mensen op die gestrand zijn op de stations. Door de storing is er geen treinverkeer meer van en naar Rotterdam. Een Amerikaanse piloot is zondag met zijn F-16 neergestort boven Jordanië en om het leven gekomen. Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht bekendgemaakt. De crash zou niks te maken hebben met oorlogshandelingen. De piloot meldde kort na het opstijgen technische problemen en besloot terug te keren. Maar hij haalde de basis niet. Het Amerikaanse leger voert luchtaanvallen uit op IS in Irak en was volgens CNN op weg naar een bombardement.